Een beroepsverbod maakt dat onmogelijk. Een lid van Provinciale Staten van de PvdA heeft het partijlidmaatschap opgezegd. Het statenlid Bert de Vries is ook uit de fractie gestapt. Volgens hem is de PvdA niet meer activistisch genoeg en is er te veel invloed van de moskee. De Vries zegt dat de partij seculier is, maar wel elke verkiezing naar de moskee rent voor stemmen en moskeegangers op de kandidatenlijst zet. Het statenlid zegt verder dat de omgangsvormen in de fractie beschamend zijn en dat hij is tegengewerkt door andere PvdA'ers. De Vries gaat nu als eenmansfractie verder. In Almelo zijn twee treinconducteurs mishandeld. Twee mannen vielen op het perron en in de trein een vrouw lastig. De conducteur sprak hen daarop aan. Op het perron in Almelo vielen de mannen de conducteur en een toegesnelde collega aan. De conducteurs raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De daders gingen er vandoor. In de supermarkt in Zwolle zijn gisteravond twee mannen neergestoken. Volgens ooggetuigen stak de dader eerst vanuit het niets in op een straatmuzikant. Daarna zou hij hysterisch de winkel in zijn gerend waar hij een klant verwonde. De dader werd door omstanders overmeesterd. Hoe de twee slachtoffers er aan toe zijn is niet duidelijk. Volgens de regionale krant De Stentor moest een van hen worden gereanimeerd. Gordon wil de rekening van Bram Moskovic aan diens advocaat Gabriel Meijers betalen. Dat zegt hij in de Telegraaf. De zanger en presentator wil zo voorkomen dat de spullen van Moskovic vandaag worden geveild. Het gaat om een bedrag van 15.000 euro. Gordon zegt in de Telegraaf, ik vind het onvoorstelbaar dat Bram kennelijk door al zijn vrienden en familie in de steek wordt gelaten. Als het weer wat beter met hem gaat, betaalt hij me maar terug. Het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Lokaal ook af en toe zon. Het wordt 1 tot 4 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij Naarden, 4 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is staat dicht. A2 de Bosch richting Utrecht bij Zaltbommel, 3. A7 Horen richting Zaandam bij Purmerend Noord, 3 kilometer. Na een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij knooppunt Batuverdorp, 8 kilometer... De rijbaan is dicht. Het verkeer kan er langs rijden over de vluchtstrook. Na een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Arnhem... bij knoop het Oude Rijn, 4 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A12 een stukje verderop bij knoop het Lunette nog eens 3 kilometer. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. En op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Beeldhoven 4 kilometer.